Studentenclub ISO is blij dat er een lichtpuntje is voor studenten. Hoe groter het percentage digitaal onderwijs... hoe slechter studenten zich namelijk voelen. En het is fijn dat we een deel van het onderwijs dus van een computer naar een collegezaal kunnen gaan verplaatsen. Studenten snakken echt naar contact met hun medestudenten en docenten. En dat dit contact veilig kan zijn op instellingen is een enorme opluchting. Ook gaat het kabinet kijken of kroegen en restaurants eind deze maand de stoeltjes en tafeltjes weer naar buiten kunnen halen en de terrassen open kunnen gooien. Een meisje van 13 uit Frankrijk geeft toe dat ze heeft gelogen over de les van de onthoofde leraar Samuel Paty. Ze zei tegen haar vader dat alle moslims tijdens de les lokaal moesten verlaten. Dit maakte hem zo kwaad dat hij op social media opriep tot actie. Uiteindelijk onthoofde een moslim-extremist de docent. Nu heeft ze dus toegegeven dat ze helemaal niet bij de les was. Op een verpleegafdeling van het Leids Universitair Medisch Centrum zijn patiënten en medewerkers besmet geraakt met het coronavirus. Het gebeurt op de afdeling voor keel, neus en oren en gynaecologie. Het ziekenhuis laat weten dat een aantal behandelingen hierdoor zijn uitgesteld. Ja, het lijkt Amsterdam wel, qua prijs. Maar het is Amsterdam niet. Het is een parkeerstrook langs zee in Zouterlanden in Zeeland. Langs een deel van de Zeeuwse kust moeten mensen vanaf volgende maand dik 3 euro gaan betalen voor parkeren. Of een dagkaart van 50 euro kopen. Deze visser is not amused. Als je dan alles eh, gaat rekenen, kun je beter naar de visboer rijden. En gewoon thuis blijven. Of een eh, lekker biefstukje gaan halen, want dan, uh, dat is goedkoper dan ze eh, hier te gaan vissen. Dat was niet, meer, niet echt leuk meer, zeg maar. Daarom zijn inwoners een petitie gestart om de plannen tegen te houden. Daar hebben al bijna 3500 mensen voor getekend. Het weer op steeds meer plekken regen. Vannacht in Groningen mogelijk natte sneeuw.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 Yeah, you turn down love like it's really bad. Ow, you can't give what you never had. Yeah. Well, bless your soul, you can fool a few. Oh so do you. How, how? Betcha. Betcha. Can't hide love, can't hide love, well I bet ya.